Live vanaf de Egbertina is dit Afternoons met Arwin Tamminga. Levenis even hier zeg op eh, Stevenaak, de Egberdina. We liggen eh, ja, in de kom heet het hier geloof ik. We liggen niet buiten gaats. Volgens mij heet het gewoon keihard eh, de kom met uitzicht op de prachtige hoofdtoren. 1882 hadden de mensen daar durven bevroeden. Dat we hier vandaag met computers en allerlei vernuftige technologie gewoon keihard op het internet aan het uitzenden zijn. Ik voel helemaal de Veronica radiosfeer hier rondom me. En als ik aan, eh, wat is het, bakboord kijk, dan eh, heb ik het echt vreselijk te doen met die jongen die de hele tijd in het water ligt. En elke keer onder die boot moet duiken om weer gered te worden. Die zal maar een potje oude wijvenhanden hebben, zeg. Dat wil jij niet weten. Ehm, doe gezellig mee. Eh, kom naar de Horense haven toe. De Bad Eentjes die begint voorlopig nog niet. Of misschien pas over drie kwartier. Kom even langs op de Egberdina. Kijk hoe jij een drenkeling weet te redden die in het water gevallen is. Of dat er iemand zomaar onwel is geworden. Dat je ook nog kan leren hoe je een AED moet bedienen. Mocht je zelf geschokt wil, willen worden. Ah, zelfs dat is mogelijk. Met ondertussen lekkere muziek. Straks een live optreden van Chris James, Jolande Hulsen. Ze zijn er ook gezellig bij. Hebben keihard zeebenen, dus dat eh, gaat helemaal goed worden. Studio at radio Dit is Alan Clark, Foxy Lady. pretend all the time I am trying to good taste, of fine wine, sophisticated, so out of time. You don't play, you, don't play. you, just, win. you just win. Ain't I about to put all my money in? I can tell by the way that you look in my eyes. There's a whole other world that you want me to fly into. I know that it's different from the someone you're with all I gotta tell you is you will not regret it. baby. something that torture and say you want But no gonna get Way deep love. Baby, can you? In het heb je een dus haven geweest en daar is het gezellig druk. En ik kom terug. En eh, er komen allemaal hapjes tevoorschijn. Eh, hoe heet die jongeman? Colin. Ja, ik vind Colin vind ik een, eh, een absolute held. Want ja, ik weet het niet. Hij zit de hele tijd zit hij in een half vol, of half vol, ja, half leeg, net hoe je dat bekijkt, gelopen reddingsbootje. Hij moet dan die boot zien te kapseizen. En dat kost hem ongelooflijk veel kracht. Want eh, ja, het is echt heel erg lastig. Gaat het nog goed, Colin? Ja? Je bent een held, man. Echt, absoluut. Alain Clark op jouw Radio 501. Je hoorde Foxy Lady. En je weet, dat komt allemaal uit... Eh, de film van de Gooise vrouwen. We gaan eventjes naar de blauwe mannen uit een eh, donkere bos met wilde beesten. Het is de jeugd Helemaal smurfd up als ik uit de deur stap. Alleen maar in een broek en een muts, gas, wie durft dat? Blue Dab die stelde me de Je weet dat ik als enige die kleur pak. Blauw is de hand, wit is de outfit. Gat glinstert in de blik van deze bodypicker. Smurfin heeft niks op ditte. Shock Smurf begint te bliksemschichten. Smurf dance, Smurf electric boogie. Smurf ice on my wrist is happy to be. Smurf een glass Smurfje op de Smurf vloer. En eh, doe die das die wij Smurfen doen. Het is feest en er Let's Dresscode, je weet de kleur. Dus voor je weet word je gesmaakt. En als je niet bij je gaat, kijk maar. Ah, maar smurfen, kom smurfen met me, kom smurfen met me, kom smurfen met me, smurfen. Kom smurfen met me, kom smurfen met me, kom smurfen ah, met me, Dan kijk me blaas aan, dan kijk mijn blazen. aan. smurf, smurfen, ik wil bij jou zijn. We hebben alleen de smurfen, zitten in de tree. Ah, de alles murven worden groen, noem, voor jou Ga zij iets voor je kopen, dan koop ik het niet. Alles murven wordt het al. Ik kan maak ze boos, breng het hele waard voor je. Wat moet je met een roos, Dit is feest en er wordt gesmurfd. Dress code, je weet de kleur. Dus voor je weet word je gesmurfd. En als je niet met zeg je, laat kijk maar. Ah, smurfen, kom smurfen met me, kom smurfen met me, kom smurfen met me, smurfen. Kom smurfen met me, kom smurfen met me, kom smurfen met me, smurfen. Smurf Gargamel, doe mijn own. Hado dat ik woon in een paddenstoel, in een toverbos met wilde beesten. Doen wat we willen, smurf op het leven. Zoals Aparilla terug naar het feestje, smurf op het leven. In een Belgisch bos, it's a party, smurf je handjes op. Het feest in en smurf dresscode, je weet de kleur. Dus voor je weet word je gesmurf. En als je niet met zeg je dan smurf. Ah, maar smurfen, kom smurfen met me, kom smurfen met me, kom smurfen met me, smurfen. Kom smurfen met me, kom smurfen met me, kom smurfen met me, smurfen. Smurfen, smurfen, smurfen, smurfen, smurfen. Get money, smurfen, smurfen, smurfen, smurfen. Smurf out, Smurf in, Smurf out. Get money, Smurf out. Helemaal gek, maar dan wel op een hele prettige manier. Het zijn de mannen van de jeugd vertegenwoordigd. ik heb al vaker gezegd, niemand had ooit kunnen bevroeden. Daar hebben we het woord bevroeden trouwens ook weer dat ze het zeker drie albums zouden volhouden. En ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat het nog veel en veel erger gaat worden. De jeugd vertegenwoordigt. Het album heet Lach om de Derde. En je hoorde de Big Smurf Out. Zomerse klanken met inderdaad al behoorlijk wat zon hier ook op eh, Steven Aak, de Egbertina. Naast me staat eh, Wouter Düsseldorf. Ik zal hem zo eens even bijhalen. Kan hij vast nog wel meer informatie eh, vertellen over dit prachtige schip. Dit is CeeLo Green. Hey, I love the nightlife, yes I do. It's so much fun. And before you know it, ah, here comes the sun. Sweetheart, it's been real, but the thrill is gone. there, so I'm nonchalant. Yet deep inside, I need what I want. And I want. she's a friend of mine. Mm. No, and I'm not trying to say that you need some help. Or you can have anything you want with your bad self. I like her cause she's smart, but she's still sexy. She is something else. Oh, that's why I want you. Dit is de hitmachine zelf. CeeLo Green, I Want You, Hold On To Love. Kijk eventjes naar, eh, naar Chris Thijsmans en ik vraag mij af of eh, we al midscheeps kunnen. En ja, midscheeps. Ik weet niet of je het achter mij hoort, maar er wordt eh, druk gesoundcheckt. Chris, hoe ver, hoe ver, hoe ver zijn wij? Ja, ik ga wel lekker op zich. Maar kunnen We raken eh, in een gevorderd stadium. Maar we kunnen nog niet. Eh, ik, niet ik zou nog heel even wachten. Dan wacht ik nog heel even. en dan eh, komen we straks komen bij terug. Gaan we gewoon door met heerlijke muziek. Wat jij eigenlijk altijd al gewend bent op jouw eigen www.radio501.nl. 2 december staat ze in Horen. Dit is Crystal. I see it. I'm gonna state my case as I live and breathe it. Stop for a while, want a conversation? I swear you're gonna like it. I stake my reputation. I'm starting to fall in love with you. What am I supposed to do? I don't hold. bit of dynamite when you turn up the heat. A destination unknown. I'm on a trip with you. I'm just a fool. Live vanaf het Mark en Meer is dit Radio 501. drifting around without risking too much. Sweet spot, sunshine. This boat, this crew, just fine. Je hoorde de Horense popheld Tim Knol. Shallow Water op jouw eigen Radio 501. Je kunt gewoon blijven mailen. Studio at radio501.nl En anders gewoon keihard meebabbelen op die onvervalste babbelbox. En je hebt nog even de tijd. Stap gewoon op je fiets. Rij eventjes naar de haven. Achter de scheepjongens van Bontekoe. En het is dan weer de volgende vraag. Dat zijn Padden, Hayo. en hoe heet die andere? Henk. hè? Raak de patiënt niet aan. Ja, ondertussen is hier weer een eh, AED-cursus of een demonstratie bezig. Dit is een eh, hele leuke meid waar je prima bier mee kan drinken. Ze heet Sanne Hans we kennen haar namens de band Miss Montreal. I wish I could. So, I know it's there. I see it sometimes far so far away. is Montreal Hans, Wish I Could. Door met een project van Mick Jagger, Josh Stone en Damien Marley. Luister naar The Heavy and Miracle Worker. is opgeroepen om Colin voor de 47ste keer uit het water te vissen. Ik heb het zo te doen met die jongen. De Super Heavy Miracle Worker. Dit is Radio 501. Mocht je net zijn ingeschakeld, van harte welkom. We zijn aan het uitzenden vanaf uh, Steven Aak de Egberdina. Je kunt erbij zijn. Gewoon eventjes eh, naast de hoofdtoren. Je ziet allemaal uh, marktkraampjes staan en een grote partytent met de banner van Radio 501. Meld je daar eventjes aan en je kunt meevaren met Notwin. Reddingsbrigade Notwin zal jou dan op de Egberdina brengen. Waar jij een demonstratie krijgt over hoe drenkelingen aan boord worden gehaald. En je krijgt een eh, demonstratie te zien eh, hoe een AED werkt. Daarnaast kun je ook nog van een optreden genieten van Jolanda Hulscher en Chris James. Muziek van Doran of Dotan op jouw, op jouw eh, Radio 5 Het is een beetje slecht te lezen eigenlijk. dat zonnetje dat staat op het scherm. Maar lekkere muziek, dat is het dan weer wel. This studio at radio501.nl. En zwem gewoon even richting die bedina. Kom gezellig even langs. This town, this town heet Horen. We liggen in de kom bij de Horense haven. Steven Haak, de Egbertina. Radio 501 zendt uit tijdens de waterweken. En het bevalt ons prima hier. We gaan straks Wouter Dusseldorp even vragen of we niet gewoon richting de territoriale wateren kunnen varen. En dan eh, gaan we gewoon keihard piraterij eh, uitvoeren. Met heerlijke muziek, want ja, dat moet wel eventjes eh, vermeld worden speciaal voor eh, de danspasjes van Chris.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 En dan loop ik eventjes naar voren, tenminste, als, eh, als mij dat wordt gegund. Want dan loop ik eventjes naar de artiesten van vandaag. En daar ben ik inmiddels bijna. Vonden jullie het leuk of niet? Ja, heb je het leuk gevonden? Ik vond het echt leuk, ja. Oké, oh, jullie gaan er vandoor weer. U gaat er weer vandoor? Ja. hey, wat jammer. ik, dacht, ik voel dat u er net bent. Ha Chris, hoe is het ermee? Nou, eh, het gaat wel, eh, eh, ja. maar jij bent het wel een beetje gewend, hè, op het water zitten. Een beetje zeeziek. Nee, dat kan ik me niet voorstellen voor jou. <laughs> Als je nou straks weer wordt teruggebracht, kijk dan wel uit op welk moment je op de kade stapt. Want dat heb jij nog wel eens een handje van dat dat misgaat. En hoe is het met jou, Jolanda? Goed. Dit keer zonder je zoon, zonder, zonder Laurens. Ja. Die zit nog in Frankrijk zeker, of niet? Ja, of die is onderweg. Of die is onderweg. Dat zou nog kunnen. Ah, oké. Nou ja, het is, ik vind het even gezellig dat jullie er zijn. Ik ben blij dat jullie dat jullie ook hier aanwezig zijn. Lekker stukje muziek maken. Ga ik nog eventjes van de mensen die weg gaan een Davond applaus vragen. Oké. Ja? Mag ik een Davond applaus voor Chris James en Jolande Hulser? Dankjewel. we doen een nummertje van Joan Osborne, One of Us. Oh, dan kan ik meedoen. En dan kan jij meedoen. to wonder by the cause of the dissing. It's what people earn by things that we're missing. Missing is the word with disappointment in construction of the grief and hate till destruction. Both are living free, they need to reach each other. The woman and the general will come on and split for another. Oh mother, my brother, with fire you need water, fire doesn't got to burn. Extinguish one another. We'll talk about some fire that hasn't got to stop. Emotions getting tired, it couldn't do its job at the meeting in the house. The biggest hall of fame, I'm a traveler, you know. Do I have to feel shame, shame. Or I can see the difference between the same. The reason of the world, just the reason of the stupid game. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. So what if God was one of us? Oh, just a love Dankjewel. We doen een, eh, een eigen nummertje. Eh, dat heet Bittersweet. Dat gaat over dat je ja, soms wel eh, een gevoel hebt voor iemand. Soms bitter, verbitterd, maar ook altijd wel weer een goed gevoel. Trekt altijd bij, hè? Trekt altijd bij. Wordt altijd weer sweet. Een beetje stijve vingers van de kou, maar Allah. bittersweet, bittersweet. That's the taste you left behind. Bittersweet, bittersweet. That's the taste, the taste of the for sure. Some good friends, well, I even give them more, much more. But when it turns out to be a one way street, well, then I get nothing in return, then I better shut the door and follow my own steps for sure. taste of this year. I hope I. shut the door. Follow my own steps for sure. Prado eh, eruit gooien. Het lijkt wel of het geluid een beetje wegwaait, Chris. Ja. Um, ehm, geluid van. Hoe heet ze? Ah, oké, look, Chris. Uh, eh, Simon's keyboard het keyboard tickles your harder. Hey. Het zijn wel iets harder, Chris. One four, alright. Dank je, dank je. Ja, ik weet niet of dit op de radio wordt uitgezonden, maar de microfoons die waaien gewoon weg. We zitten hier midden in de wind en Chris' microfoon is gewoon naar het westen of het zuiden gewaaid. Er komt een eh, rolwolk aan. Ja, er komt een rolwolk aan. Dus oh my gosh. Jullie horen straks gewoon dat het is raining, Chris.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 Desperado. Oh, you ain't getting no younger. Your pain and your hunger, they're driving you home. And freedom, oh, freedom, well, it's just some people talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't your feet get cold in the wintertime? The sky won't snow and the sun won't shine. It's hard to tell the nighttime from the day. You're losing all your highs and lows. Ain't it funny how the feeling goes away? Desperado. Why don't you come to your senses? Come down from your fences. Oh, open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. Let somebody love you. You better let somebody love you. before it's too, too late. Mooie muziek van Chris James en van eh, Jolanda Hulscher. Ja, zeg het maar hoor. Zeg het maar hoor, Chris. Chris die denkt dat er niemand aan boord is, dus dat ook de uitzending meteen weg is. Nee, nee, nee, nee. We blijven, gewoon, eh, we, blijven gewoon uitzenden. Weet je, nemen jullie, gewoon, nemen jullie anders gewoon even een break. En dan... Eh, is heel belangrijk voor mij om te weten dan. Now, which other chord could it be? Spelen gewoon door. Komt er nog een nummertje? Ja, er wordt er wel uitgespeeld is dus de One Chord Blues van Chris. Heb ik wat geluid? Sommige mensen denken dat je heel muzikaal moet zijn om een liedje schrijven te zijn, maar dat is dus helemaal niet waar. Eén koord is genoeg. I got a little song for you, it's in the key of E. I didn't use any other chords, unusual for me. I played it down in the USA, I played it in Japan. I played it all around the world, I've done the best I can with my one chord blues. With my one chord blues. With my one chord with my one color blues. Some people like it nice and slow, some people like it loud and fast. I just like to keep it on the E as long as it'll last. And if I get too tired, I just might pop up for a sleep. But when I wake up, I know the band'll still be playing E, cause I'm the one called blues. I'm on the one called blues, alright. I try and keep it on E. I never go to A. I never use a D and G and B and C. No way. I hate those jazz musicians with their F sharps and B flat. Cause when you're in the key of E, you just know that's where it's at. We're on the one chord blues. Alright. We're on the one chord blues. You know, it's incredibly simple. It's something anyone can play. You don't need music lessons, no college fees to pay. You don't even need a music stand, cause you never turn the page on the one chord blues. You never turn the page on the one chord blues. Never turn the page on the one chord blues. Never turn the page on the one chord blues. Oh dear. dat was Help, there you go. three chord. Three chord. Sitting here in my room Thinking about writing songs, recalling good times that helped us. Old time memories, here become my history. Are they to recover? Where can they be found? I want your help. help, help. Leave me something like your loving. I'm not happy like I am. Only you can pick me up, fill me with that tender touch. I don't want to this frown. I just wanna smile again, but I want you. Hey, I need you. Hey, I want you help. I don't wanna hurt you more don't wanna beat you more. I don't wanna give back that diamond ring. I guess I'm not beaten yet, though I have reasons to regret the way that I mistreated you. Oh, how it hurts my pride to know that I have lied. Now I willing hurt, but it hurts me more each day. I want you. help. I need you. I want you help Dank u wel. Oké. Okay. We doen een nummertje van uh, Rod Stewart. I don't want to talk about it. Misschien mag ik het wel helemaal niet zingen, want ik ben natuurlijk geen man, maar doe het gewoon. En ik hoor dat ik wel de broek aan heb. Oké. Is dat zo duidelijk? Wow. Ik hoop dat ze thuis niet horen hoor. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky, they don't mean nothing to you, they're a mirror. Well, I don't wanna talk about. stay here just a little bit longer. If I stay jullie wel. En terwijl de nieuwe groep weer aan boord komt, om ook van een demonstratie te genieten, hoor je nog achtergrondgeluid van Chris James en Jolande Hulsje. Kom erbij, er is nog plek op de Egbertina. Bij het Houten Hoofd kun je je inschrijven, krijg je een om, stap je aan boord van de reddingsboot. Berdina is dit Afternoons met Arwin Tamminga. nieuwe groep mensen zijn alweer eh, aanwezig op Haak. de Egberdina. Krijg je inmiddels uitleg over hoe een AED werkt. Je kunt er niet je accu mee opladen, dat gaat echt niet. Maar we zullen echt de ANWB moeten bellen. Coldplay op jouw eigen Radio 501 en Every Teardrop is a Waterfall. Mocht je net zijn ingeschakeld, van harte welkom. Je luistert naar Afternoons. Mijn naam is Arwin Tam, ik ga bij tot 4 uur. En om 4 uur kun je naar een speciale uitzending gaan luisteren van Rogier van Diesveld. Tijdens de Radio 501 Carousel dat zal geheel in teken zijn, of in het teken staan van eh, nautische activiteiten, zoals dat dan heet. Dus eh, we gaan bootje varen. Dat is eigenlijk het plan uh, wat Rogier heeft. Dit is dan ook weer een dingetje. Hij was er eigenlijk helemaal klaar mee. Hij heeft het al een paar keer gewoon richting de prullenbak willen verwijzen. Maar gelukkig heeft hij het niet gedaan. Het is Gotje featuring Kimbra en Somebody That I Used To Know. to make us still Jeff Future en Camera, Somebody that I used to know. Vraag ik me eigenlijk af hoe het is afgelopen met, uh, met de badeentjesrace. Je kon uh, afgelopen maanden kon je badeentjes eh, adopteren. De opbrengst daarvan ging naar de Guusje Nederhorst Foundation en naar de welbekende Nadine Foundation. Als je meer wilt weten over de Nadine Foundation, dan staat een hele mooie button op de site van Radio 501. Klik even aan en bekijk even wat voor geweldig werk deze mensen allemaal doen. Maar ja, ik ben er wel benieuwd naar wie die, uh, wie die heeft gewonnen. We gaan straks eens eventjes vragen of de mensen aan de wal daar meer van weten.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 I don't wanna be saved. weer door aan bakboord. Colin is weer overboord geslagen. Wat zal die jongen kapot zijn, zeg het einde van de dag. Die kan een paard op straks, heb ik zo'n donkerbruin vermoeden. Hij wordt weer gered en zijn compagnon die eh, ligt er nog in, de boot. We vertelt dat je dan eh, een luchtbel hebt zitten. Als je bij bewustzijn bent, dan kun je even goed nog wel ademen. James Morrison is net zoals Radio 501, slave to the music heel graag even een Chris willen uitvaardigen. Maar ja, niet helemaal op de hoogte van eh, de weervoorspellingen. Maar eh, ik kan je vertellen, het gaat vanzelf wel weer regenen. We leven tenslotte in Nederland. Dus dan wel weer toepasselijk hoe je mensen moet redden. Zingt Rihanna niet over, zingt alleen hoe ze neer moet knallen. En dat doet ze tijdens het heerlijke zomerse Man Down. pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. Man down, rum pa pa bum, rum pa pa bum, rum pa pa bum. boom, and enemy, and life so soon. When me pull the trigger, pull the trigger, pull it on you. Somebody tell me what I'm gonna, what I'm gonna do. Hey, ram, pa pa bam, ram, pa pa bam, ram, pa pa bam. Me say one man down, oh me say ram, pa pa bam, ram, pa pa bam, ram, pa pa bam. When me went downtown, 'cause now I am a criminal, criminal, criminal. Oh, Lord. I'm a criminal. Man down, tell the judge, please give me minimal. Run out of town, none of them can't see me now, see me oh, Mama, mama, mama, I just shut a man down. In Central Station. De mensen zijn helemaal ingelicht over het, uh, het wel en wee van de Stevenak. mochten de mensen aan boord dan meer informatie willen weten over Radio 501. Heel simpel, als je dan thuis komt straks, gewoon eventjes achter de computer gaan zitten. www.radio501.nl Rihanna met Man Down. Inmiddels alweer twee minuten voor half vier. Over een, uh, een half uur kun je geluisteren naar een speciale uitzending van de Radio 501 Carousel. En die wordt dan weer gepresenteerd door niemand minder dan onze eigen zee...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 The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had. Think of me in the depths of your despair. Making a home down there's mine sure won't be shared. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless. I can't help feeling we could have had it all. you played it with the beating. Throw your soul through every open door. Count your blessings to find what you look for. Turn my sorrow into treasure gold. Pay me back in kind and reap just what you sow. You're gonna wish you yeah, never had met me. Tears are gonna fall. Hey. Rolling little deep. You're gonna wish you never had met me. Tears are gonna fall. Rolling little we We could have had. live vanaf Stevenhaak de Egbertina. Dit is Radio 501. One party to call, two people, one pause, and no memory at all. It's just a waiting list. Some yelling, some talk some quiet, some small, and they nibble on well anyone no can do for you, dog. Took a hit nieuwe single van de Zeeuwse babbelaars Raccoon. Took a hit. Inmiddels weer een heerlijk zonnetje aan boord op het dek van Stevenaak, de Egbertina. Kom gerust, kom gerust langs, ga gewoon langs de kade staan, meld jezelf eventjes aan bij Mike. En die herken je aan zijn kale knar en aan een uh, eh, fel gele jas. Als het goed is, eh, heeft eh, Chris Mike nu aan de telefoon en eh, zal ik straks geïnformeerd worden wie de bad heeft gewonnen. Sakura, acht gangen, soms tempura, champagne, soms, soms visfilm, soms Gucci, soms comme des garçon, soms Louis, soms dansen, soms lichtjes, soms, soms drankjes, soms flitsen, soms 150 paar kicks en soms helemaal niks soms New York, soms Londen, soms, soms high, stom dronken, soms, soms Tokio, soms Parijs, Soms buur, soms met ijs. Soms shows, soms aandacht, soms, soms weekend vanaf maandag. Soms, soms allemaal chicks. En soms helemaal niks. Dit is de leven. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt. Maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan. Elke dag. En ik weet dat dit de leven is. nog even is, geniet ik ervan. Elke dag, soms balen, soms huilen, soms, soms liever niet naar buiten. Soms, soms bang zijn voor later, soms, soms mis ik mijn vader. Soms, soms crisis, soms verdriet, soms, soms eventjes niet. Soms, soms even een dip en soms helemaal niks. Soms gezeik, soms gehaat, soms, soms kijken, soms op straat, soms uitschelden, omkijken, soms weghouden, doorbijten, soms, soms flippen, doorslaan, soms, soms slikken, doorgaan, soms, soms een tand door een lip en soms helemaal niks. Dit is de leven en ik weet dat dit de leven is en ik weet niet of het nog lang duurt, maar zolang het er nog even is, geniet ik ervan niks meer over is, dan kan ik zeggen dat ik heb geleefd en dat ik meer ben vergeten dan je weet. Snap je? Stapje voor stapje, dichter bij het einde. Jij leeft je leven, ik leef de mijne. En mijne is bijna met geen pen te beschrijven. Daarom flitsen in mijn hoofd allemaal lijnen voorbij als HSL-treinen of snelle Concordes. Waarschijnlijk nergens spijt van, alles was mooi. Ook de dalen en die andere zooi. Alles gepakt, niks laten liggen. De vijf van de leven heb ik leeg zitten vissen. Ah, ik heb niks gemist, echt helemaal niks. Dit is de leven, en ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt, maar zolang het er nog even is. Chef en de Leven op jouw eigen Radio 501. En inderdaad, ik heb eh, informatie met betrekking tot eh, de Bad Eentjes Race. De nummer 1 is lot nummer 1784 geworden. Deze eerste prijs eh, was goed voor een luxe fiets. En lot nummer 4654 die heeft de tweede prijs gekregen. En dat is een VIP-behandeling bij FC Heerenveen. En lot nummer 4555 die heeft de derde prijs eh, gewonnen en dat is een luxe etentje bij de McDonald's. Eh, verdere info kun je zien bij www.badeentjesrace.nl. Wij gaan weer even terug naar het midscheep waar eh, Chris James en Jolanda nog even een stukje muziek laten horen. I still remember the day when I first saw the blackbirds with the slightest touch of gray. He was standing in my way. Motionless silence, nothing in between. It was the strangest bird I ever did see. Blackbird, the blackbird. I still remember the day when I first saw the blackbird with the slightest touch of gray hair was standing in my way. Not a sound, not a word, never makes a noise. Just sitting and waiting here, not making any choice. Blackbird, blackbird. The blackbird is a lonely soul who lives a lonely life. He only spreads his wings to warm and to survive. No need for love and affection. He only flies in his own direction. like a cover, and you may have heard blackbirds. The blackbirds, the blackbirds. Yeah, yeah, yeah, the blackbird. Dat was de Aalscholver. Nou, we doen er weer even bekende, dat jullie weer eh, iets horen. Dan zeg je, oh ja, die nummertje van een Gabriella, Gabriella. En dat is Sweet About Me. There's nothing sweet about me. En nou, om mij ook niet te koren, dat ik de broek aan heb. Dus er is vast niks <laughs> liefs aan mij. watching something that I found. The world's a better place when it's up Sweet. James. En Jolande Hulser van Gabriella Chilmi en Sweet About Me. Live vanaf het Mark en Meer is dit Radio 501. gezellig druk uit in de Hollandse haven. Het houten hoofd is echt eh, volgepakt met mensen. Ik weet niet hoe het verder in de haven is, maar als ik uh, Mike mag geloven, dan is er daar ook een drukte van je welste. Er zullen nog een aantal groepen deze kant op kunnen komen. En ja, eh, je bent echt van harte welkom. Ga wij door met muziek van het straffe ritme van onder aanleiding, onder aanvoering van Torre Florim. Het is de band De Staat en het hele prachtige Oh, I See. de Radio 501. dus de nieuwe Radio 501 plaat voor je hoofd. Je weet het, elke vrijdagavond in de Arwin en Johnny Show wordt die verkozen rond een uur of tien. We gaan straks eh, weer een stukje varen. Dat wordt dan wel weer een dingetje, want Rogier komt hier straks te zitten met zijn uh, Radio 501 carousel. Het zal geheel in teken staan van, eh, van water, geloof ik, Rogier. Van zeewaardige gebeurtenissen zeegevoelige muziek. Nou, er staat toch een microfoon vrij. De schipper die komt gewoon straks naast je staan en uh, vraagt met hem van het lijf. Kan jou het schelen? Dit is de nieuwe single van The Red Hot Chili Peppers. Het album dat is inmiddels ook al een tijdje uit. Koop dat album. Hij is echt helemaal geweldig. The Adventures of Rain Dance Maggie. Wat mij betreft bedankt voor het luisteren. Blijf er zeker nog even bij. Er komt nog één lichting straks deze kant op. En dan kun je ons bewonderen vanuit de haven zelf. Lipstick, junkie, all in one. She came back wearing a smile. Looking like someone drove me there. trial. It's just a turnaround and we're